ik hem kreeg. Van iemand die geadverteerd had in de krant. Toen ik hem kreeg, was hij zo klein dat hij kon zitten op mijn hand. Een hoopje vol met ogen, veel te wijs en veel te blauw. Het was net of die zei: Jij hoort bij mij en ik bij jou. Hij was speels en hij was zacht. Hij begreep het, weet ik zeker. Wat ik zei en wat ik dacht. Nou mag iedereen beweren. Het was een doodgewone kat. Maar wat hebben wij elkaar toch vele jaren lief eens op een keer. Ik had de voordeur even open laten staan. Toen was hij weg. Ik ben als misselijk op zoek naar hem gegaan. Maar vlak bij huis kwam hij met opgestoken staart met de ik zei en wat ik dacht. Nou mag iedereen. werd hij oud. Hij was niet meer zo ondernemend zoals toen, want hij had pijn. En onze dokter kon er echt niks meer aan doen. Toen op een keer hoorde ik hem zachtjes, smjouwend ochtends vroeg. En toen ik kwam was het net op die zei, ja nu